Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kostte wat moeite, maar hij is er. De voorjaarsnota wordt rond deze tijd gepubliceerd. Dat is de update van de begroting. Na dagenlang overleg en zelfs een nacht doorhalen... werden de regeringspartijen het woensdag met elkaar eens. Er wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld in defensie... en in het niet verhogen van de sociale huren. Maar dat moet ook ergens mee betaald worden. Dat doet het kabinet onder meer door de werkloosheidsuitkering in te korten... en de plannen voor gratis kinderopvang met twee jaar uit te stellen. Alle details over de voorjaarsnota vind je zo in ons artikel in de NOS-app. De handelsoorlog tussen de VS en China wordt mogelijk ook bij ons voelbaar. De Chinezen willen de Amerikanen terugpakken en doen dat door bijna helemaal te stoppen met de export van zeldzame aardmetalen. Dat is ook slecht nieuws voor dit Nederlandse bedrijf dat sterke magneten maakt. Hun spullen zijn voor van alles nodig. Van eh, luchtvaart tot eh, defensie, medische industrie, eh, halfgeleiderindustrie enzovoort. Wat zit er allemaal in die magneten waardoor je afhankelijk bent van China? Dat zijn onder andere terbium en dysprosium, samarium. Bedrijven die de metalen nog willen hebben moeten nu een vergunning aanvragen... en bewijzen dat de spullen niet bij het Amerikaanse leger terechtkomen. Chinese aardmetalen zitten in van alles, van windmolens tot auto's en zonnepanelen. En ook je telefoon zit er vol mee. Er zijn iets meer mensen in ons land gelovig. Twee jaar geleden zei 42% van de mensen die door het CBS gevraagd werden... nog dat ze bij een kerk, synagoge of moskee hoorden. En afgelopen jaar was dat 44%. Opvallend, want daarvoor, daarvoor werd het jarenlang juist steeds minder. De stijging zit vooral bij protestanten. Het aantal moslims en katholieken bleef ongeveer gelijk. En een bijzonder atletiek record voor discuswerper Shaquille Emanuelson. Hij wierp bij een wedstrijd in Amerika de discus 69 meter en 65 centimeter ver. En dat is een nieuw Nederlands record en ook nog eens ruim anderhalve meter verder dan het vorige. En dat oude record dat was al ouder dan ik zelf. Het stond sinds 1991 op naam van Erik de Bruin. En Manuelson heeft zich met deze nieuwe afstand geplaatst voor het WK in september. Het weer dan. Na een grijze start komt vanmiddag op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Alleen in het oosten kan het nog bewolkt zijn. dus 11 tot 17 graden. Morgen ook wat meer zon en dan is het ook weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is heel druk in de regio, onder andere op de N242 Middenmeer-Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en industriegebied Boekelermeer is het op onthoud een kwartier. Op de N250 richting Den Helder, tussen Den Helder en het Veer naar uh, Tessel ook een half uur op onthoud.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 Het kabinet heeft na weken onderhandelen de voorjaarsnota openbaar gemaakt. Minister Heijnen van Financiën zegt dat stabiliteit en veiligheid de belangrijkste thema's zijn van de nota. Als Oekraïne en Rusland komende dagen niet laten zien dat er een vredesakkoord kan worden gesloten, stoppen de Verenigde Staten met bemiddelen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Als Ajax kampioen wordt, kan de huldiging toch op het Museumplein zijn. Het concertgebouw verplaatst het Malerfestival... dat ook op het plein gepland stond vanwege het mogelijke kampioensfeest. Het weer, het is op veel plaatsen grijs met in het oosten wat regen.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 done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes tell so many lies. Come up and see me, make me smile.